Daarop stond president Trump pal naast NAVO-baas Rutte, vertelt correspondent Ardi Stemerding. Dan denk je, is dit allemaal zo gepland? Nee, ze staan op alfabetische volgorde. De Verenigde Staten, ja, die staan helemaal aan het einde en komen bij Rutte. En dan beginnen ze naast schoof met de A, waardoor Albanië, eh, premier eh, Rama, vooraan staat. En ik moet zeggen, die trekt toch wel de meeste aandacht. Want het is de enige man van al die blauwe pakken die spierwitte gimpen aan heeft. De Universiteit Utrecht gaat flink bezuinigen op personeel. Er verdwijnen 80 tot 100 fulltime banen. Onder meer bij mensen die zich bezighouden met communicatie en financiën. Op die manier moeten miljoenen euro's worden bezuinigd. Om die reden werden ook al kleine opleidingen geschrapt... en worden er minder buitenlandreisjes gemaakt. Een slapende man is vanochtend door het oog van de naald gekropen. Hij lag te tukken in een papiercontainer in het centrum van Den Haag toen die werd geleegd. Personeel van de vuilniswagen had al snel in de gaten dat er iets niet klopte. Ze konden hun apparaat op tijd stopzetten en wisten de man te bevrijden. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Had heel anders kunnen aflopen, zegt de politie. In New York krijgt misschien een hartstikke jonge nieuwe burgemeester. Zoran Mandani, zo heet hij, is 34 en leek kansloos voor de job. Hij doet mee namens de Democraten, maar kreeg tegenstand van een oude ervaren rot uit die partij. Dat hij toch zou winnen hadden zelfs zijn aanhangers niet verwacht. Die gingen compleet uit hun dak toen de uitslag binnenkwam. zijn leeftijd is trouwens niet het enige opvallende aan Mamdani. Hij zou ook de eerste moslimburgemeester ooit van New York worden... en de eerste met Indiaanse roots. Het is nog niet zeker. In november moet hij het opnemen tegen de huidige burgemeester van New York. Het weer in Nederland een wisselend dagje.